Uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Israël heeft gisteravond en vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Beirut. Dat gebeurde na een grootschalige aanval gisteren waarbij zeker zes mensen omkwamen. Grote vraag blijft of bij die aanval Hezbollah-leider Nasrallah is gedood. Volgens de New York Times heeft Israël een bunker vernietigd... nadat er informatie was binnengekomen dat Nasrallah daar aanwezig was voor een overleg. Vannacht bestookte Israël naar eigen zeggen doelen waar wapens zouden liggen. Hezbollah ontkent dat. Andersom schoot Hezbollah gisteravond raketten af op het noorden van Israël. In de VS zijn zeker 43 mensen omgekomen door noodweer als gevolg van de tropische storm Helene. Die kwam donderdag als orkaan aan land in Florida en trekt noordwaarts. Het noodweer zorgt voor veel problemen. Zo werd in Tennessee een ziekenhuis ontruimd met boten en helikopters... omdat ambulances vanwege het hoge water niet meer bij het ziekenhuis konden komen. Vanwege het noodweer zitten ook meer dan 3,5 miljoen Amerikanen zonder stroom. Hoewel de kracht van Helene is afgenomen, waarschuwen autoriteiten dat de harde wind en de regenval nog steeds levensgevaarlijk kunnen zijn. De Voice of Holland komt terug, zegt Peter van der Vorst, directeur van RTL, tegen het AD. De talentenjacht werd twee jaar geleden gestopt na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wanneer het programma weer op tv is, is nog niet helemaal duidelijk. Een automobilist heeft zich gisteravond vastgereden op de tramrails van de Erasmusbrug in Rotterdam. Daardoor lag al het verkeer op de brug een tijdje stil. Vanwege de vastzittende auto moest ook een aantal trams achteruit terug. Uiteindelijk werd de auto met een kraan van het spoor gehaald.